Marielle Hageman met het NOS Journaal. Voetballiefhebbers hebben alle begrip voor de extra veiligheidsmaatregelen die dit weekend van kracht zijn. Bij het stadion van AZ in Alkmaar werd bij alle ingangen extra gefouilleerd en er was meer beveiligingspersoneel op de been. De club had supporters opgeroepen wat vroeger te komen vanwege de maatregelen. Bij de arena in Amsterdam zeiden supporters van Ajax en Cambuur dat ze niet bang zijn, wel alert. Ook voor de wedstrijden van morgen zijn er strengere controles, zoals bij Feyenoord en ADO Den Haag. De extra controles dit weekend blijven niet beperkt tot voetbal. Ook bij andere evenementen waar veel mensen komen, zoals de concerten van Simply Red en Madonna in de Ziggo Dome, de voorstellingen in Ahoy Rotterdam en het documentaire festival ITVA, is er extra beveiliging. In het zuiden van Israël zijn vier Israëliërs neergestoken. Onder de slachtoffers is een meisje van 13. De Israëlische politie is bezig met een klopjacht op de dader, vermoedelijk een Palestijn. Volgens de politie gaat het om een gerichte aanval in de stad Kiryat Gat. De afgelopen maanden is er sprake van een golf van geweld tussen Israël en de Palestijnen. Sinds half september zijn 17 Israëliërs gedood bij aanvallen door Palestijnen. Aan Palestijnse zijde vielen ruim 80 doden. Een D66-wethouder van de Brabantse gemeente Steenberg heeft zijn functie neergelegd na ophef over zijn gedrag. De wethouder was in opspraak geraakt na een ruzie met een videoblogger. Die stelde de wethouder na afloop van een raadsvergadering over de opvang van vluchtelingen enkele vragen. De sfeer werd ruzieachtig en de wethouder gaf de blogger een duw. Het gesprek is gefilmd. Hoewel de wethouder zich heeft verontschuldigd, bleef er in Steenbergen discussie over zijn gedrag. Voetbal in de eredivisie zijn twee wedstrijden gespeeld. AZ won thuis met 3-1 van Heerenveen. Rode JC verloor voor eigen publiek met 5-0 van Pek Zwolle. Er zijn nog drie wedstrijden bezig. Ajax Cambuur, Willem II PSV en de Graafschap tegen Groningen. En dan het weer. Vanavond droog. In de kustprovincies kan nog een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad. Eh, naar 1 tot 5 graden.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 Yes, I know. Yeah. Yes, I know. Yeah. I try my best to get my pride to push me in love with you aside, But lately I've been set. You're alive. Yes, I know. Yeah. Yes, I know. Yes, I belong with you.